Er zijn grote regionale verschillen. Gemiddeld kost een huurhuis 1365 euro per maand, maar zonder de Randstad mee te rekenen is het zo'n 950 euro. VVD Frans Wekers keert terug in de Tweede Kamer. Dat meldt het tv-programma Goedemorgen Nederland van WNL... op basis van een mail van de VVD-fractie. Wekers volgt Kamerlid Bart de Liefde op... die vorige week bekend maakte dat hij vertrekt... en bij taxidienst Uber gaat werken. Wekers trad twee jaar geleden af als staatssecretaris van Financiën... na problemen bij de Belastingdienst. Bijna de helft van de mensen die afgelopen twee jaar stopten met hun studie hebben een boete gekregen omdat ze hun OV-kaart te laat hebben ingeleverd. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit cijfers van de dienst uitvoering onderwijs. Het ging om 120.000 ex-studenten die samen zo'n 56 miljoen euro aan boetes betaalden. Mensen die hun abonnement na een studie laten doorlopen moeten bijna 100 euro per halve maand betalen. Pas na een maand stuurt DUO een waarschuwing. De grote voorstellingen van cabaretier Joep van het Hek gaan ook in maart en april niet door. In januari en februari waren zijn voorstellingen ook al geannuleerd. Van het Hek was op het podium een aantal keer onwel geworden. In december onderging hij een zware hartoperatie. Volgens een impresariaat gaat zijn herstel voorspoedig. Naar verwachting kan Van het Hek in april wel in enkele kleine zalen optreden. Twee Israëlische jongens zijn voor de vermoorden van een Palestijnse jongen veroordeeld tot lange celstraffen. Ze staken de Palestijn in 2014 in brand nadat ze hem hadden mishandeld. De ene tiener kreeg levenslang, de andere 21 jaar. Het weer nog, bewolkt en wat regen, vanmiddag op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 10.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 Tussen Hilversum en Utrecht Veemarkt staat 10 kilometer file. Even verderop is er eerder vanochtend een ongeluk gebeurd bij het knooppunt Lunetten. Daar is de weg weer vrij. Maar in de file is bij Utrecht Veemarkt opnieuw een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn er dicht. Kost je een half uur dus. Op de A28 vanuit Amersfoort loopt het daardoor ook vast. Voor het knooppunt Rijnsweerd staat 7 kilometer. En de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht tussen Noorderloos en Lexmond 3.